Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. India en Pakistan hebben elkaar gisteravond en vannacht beschoten in Kashmir. Dat is een gebied op de grens. Daarbij zijn 19 doden gevallen in Pakistan. India meldt aan hun kant 10 doden. Beide landen zeggen dat heel Kashmir bij hen hoort. Het liep al een paar keer eerder uit op oorlog... en de spanning is de laatste tijd om te snijden. Dat zegt correspondent Davy Boerema. Het begon vorige maand bij een dodelijke terreuraanval... in het Indiase deel van Kashmir in de opbouw hierheen. Het escaleert. Het, eh, de afgelopen weken hebben aan beide zijden politici sterke taal uitgesproken. En Pakistan heeft altijd verschillende dingen gezegd. Ze vragen om een onafhankelijk onderzoek. Ze vragen om ehm, bemiddeling vanaf eh, van China en Iran. En ze hebben gezegd, als India aanvallen uitvoert... zullen we dat beantwoorden met gelijke kracht. En dat, ja, dat zet verwachtingen die ze nu zullen moeten voldoen, denk ik. Zij is dus bang dat het verder uit de hand zal lopen tussen India en Pakistan. Dat is linkersoep. De landen hebben allebei kernwapens. Het Bevrijdingsfestival in Haarlem zegt dat de veiligheid maandag niet in gevaar is geweest. Bij het optreden van Roxy Dekker was het zo druk dat er niemand meer werd toegelaten. EHBO'ers moesten ingrijpen om te voorkomen dat bezoekers zouden worden verdrukt. De organisatie zegt dat ze snappen dat sommige mensen het spannend vonden. Bijna 180 medewerkers van de beroemde Columbia University in New York... moeten op zoek naar ander werk. Ze worden ontslagen omdat president Trump 400 miljoen dollar aan subsidie heeft ingetrokken. De Amerikaanse regering vindt dat de universiteit veel te slap is geweest... voor pro-Palestijnse actievoerders die daar demonstreerden. Ook andere unies moeten het met minder geld doen. En de helft van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Meestal voor een sportvereniging, zegt het CBS. Lucien is een van die mensen. Hij geeft training aan een vrouwenteam bij zijn voetbalvereniging in Hardenberg. Dat is eh, twee keer in de week een eh, zaterdag wedstrijd. Dan heb je 4,5 eh, uur ongeveer. Dat is mooi van vrijwilligerswerk. Nou ja, je kunt je, je, je plezier kwijt. En wat ik graag doe is uh, vooral jeugd opleiden. Nou, dat je ook ziet dat ze dat oppakken en iets, van, iets van maken. Knieën omhoog, op, op, op. Het aantal vrijwilligers is al jaren ongeveer hetzelfde. Alleen tijdens corona was een dip. Inmiddels zitten we weer op het oude niveau. En het weer nog een droge dag met af en toe wolken, maar vooral in het noorden ook flink wat zon. Het wordt vandaag maximaal 15 tot 19 graden.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 Yeah, I... Taxi. Take me to the other side of town. Just as fast as you can. Taxi before my lady put me down. Please won't you hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love. I don't wanna lose her. The cross town is too slow hitchhiking is a no-no. She's all I'm thinking of, all I'm thinking of. Taxi, I've got some patching up to do. Yes, I have now. Taxi, like a to say I deceived her And oh, I know it grieves roll with the fever on the dance floor.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 Pakistan zegt dat het militair zal reageren op de Indiaanse luchtaanvallen. Volgens een woordvoerder van het leger zal Pakistan over de omvang en het moment later nog beslissen. Bij de Indiaanse luchtaanvallen vielen gisteravond volgens Pakistan zeker 26 doden. De helft van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Dat doen ze het vaakst voor een sportvereniging, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in dorpen zijn er veel vrijwilligers, in steden is dat minder het geval. Het aantal vrijwilligers is al jaren ongeveer hetzelfde. Vanaf vandaag begint de verkiezing van de nieuwe paus. De kardinalen worden opgesloten in de Sixtijnse kapel om te stemmen wie de volgende leider wordt van de katholieke kerk. Het weer zonnig en droog, alleen in het zuidoosten wat bewolking. Het wordt 15 tot 19 graden. Lots girls falling her line. You stole kisses and threw them I'm straight when you chiffon your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town. I said, hey boy, and what's with the frown? But in return, all you could say was, hi George, meet my fiance.